De dopingautoriteit wil dat het internationale antidopingbureau WADA het medicijn alsnog op de lijst van verboden middelen zet. Topsporters zouden de schildklierhormonen vooral gebruiken omdat ze denken dat ze ervan afvallen. Met name schaatsers zouden het gebruiken. hormonen kunnen leiden tot botontkalking, hartproblemen en een plotselinge dood. Rond het middaguur wordt bekend of er nieuwe maatregelen worden genomen vanwege de droogte in Nederland. Er geldt nu nog droogtefase 1, wat inhoudt dat er een watertekort dreigt. Als wordt besloten dat het fase 2 wordt, dan volgen maatregelen. Welke dat zullen worden is onduidelijk, maar het zou bijvoorbeeld kunnen gaan om een sproeiverbod of het dichthouden van de sluizen. Over de droogte is afgelopen avond overlegd in Lelystad. Aan tafel zaten het KNMI, Rijkswaterstaat, de waterschappen en de provinciebesturen. Tesla heeft de afgelopen kwartaal een recordverlies geleden van ruim 700 miljoen dollar. Dat is meer dan twee keer zoveel als in dezelfde periode vorig jaar. Ook vorig kwartaal leed de fabrikant van elektrische auto's al een recordverlies. Toch is Tesla positief. De omzet steeg met meer dan 40 procent. En het bedrijf belooft dat er de komende kwartalen winst zal worden gemaakt als er geen onverwachte tegenslagen zijn. Aandeelhouders reageerden positief op de cijfers. De koers van Tesla steeg met ruim 5 procent.